Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De leider van de oppositie in Georgië zegt dat zij de verkiezingsuitslag niet erkennen. De regeringspartij Georgische Droom lijkt de parlementsverkiezingen in het land te winnen. Tweederde van de stemmen is geteld en de pro-Russische regeringspartij stevend af op winst... met 53% van de stemmen, meldt de kiesraad. Exit polls van eerder vanavond lieten totaal verschillende uitkomsten zien. Beide kampen claimden al snel de overwinning. Er staat veel op het spel voor Georgië bij deze verkiezingen. Het is een strijd tussen een pro-Europese of pro-Russische koers. De Libanese militante beweging Hezbollah waarschuwt in een video... inwoners van een aantal nederzettingen in het noorden van Israël om onmiddellijk te evacueren. Het gaat om nederzettingen op de door Israël bezette Golanhoogvlakte. De nederzettingen zouden legitieme doelwitten zijn voor Hezbollah... omdat het Israëlische leger ze zou gebruiken als militaire basis. Acteurs die tijdens Walibi Fright Nights werken... worden steeds vaker lastiggevallen door bezoekers. Meerdere acteurs lieten dat weten aan NOS Stories. Tijdens de themaavonden bij Walibi rond, rond Halloween... werden medewerkers geslagen, bekogeld met decorstukken... of ze werden betast. Sommige van hen zijn inmiddels gestopt met werken. Het park neemt dit jaar extra maatregelen. Beveiligers gaan bodycams dragen... en bezoekers die zich misdragen worden zonder waarschuwing weggestuurd. Het hoofd van de humanitaire hulporganisatie van de VN waarschuwt dat de gehele bevolking van Noord-Gaza in levensgevaar is. De belangrijkste ziekenhuizen in de regio zijn door Israël verwoest. En ook honger is een groot probleem. Israël laat minder voedselhulp toe in Gaza. Het weer. Vanavond trekken wolkenvelden het land in en vannacht valt er wat regen uit. Morgen begint met een enkele bui.